8 uur. moet met het RWS Journaal. kinderen in te laten enten tegen 12 besmettelijke ziekten. Kinderen die niet worden gevaccineerd tegen onder meer mazelen, waterpokken en rode hond... mogen niet naar de kleuterschool. In Italië is zo'n 85% van de tweejarigen ingeënt... terwijl wereldwijd 95% als veilige grens wordt aangehouden. Vooral het aantal gevallen van mazelen in Italië is flink toegenomen. Ouders laten hun kinderen minder vaak vaccineren omdat ze denken dat het niet meer nodig is. Of omdat ze denken dat de vaccinatie schadelijk kan zijn. Toezichthouder ACM onderzoekt of T-Mobile voor de Europese rechter kan worden gesleept... vanwege de datavrije muziekdienst van het bedrijf. Gebruikers kunnen op hun telefoon muziek luisteren via bijvoorbeeld Spotify... zonder dat dat ten koste gaat van de databundel. Volgens de Nederlandse wet is de dienst verboden... omdat al het internetverkeer evenveel moet kosten. Maar van de rechter mag T-Mobile voorlopig doorgaan... omdat de muziekvrije dienst onder het Europese recht valt. De ACM onderzoekt daarom of T-Mobile zich wel aan de Europese wetten houdt. De integriteitscommissie van de VVD schort het onderzoek naar de opgestapte partijvoorzitter Henri Keizer voorlopig op. De commissie heeft dat besloten omdat Keizer is afgetreden en er aangifte tegen hem is gedaan van oplichting. Keizer wordt ervan beschuldigd dat hij veel te weinig heeft betaald voor de overname van een uitvaartbedrijf. Het bisdom Limburg inventariseert alle waardevolle kunstvoorwerpen in kerken in de provincie. De religieuze kunst wordt gefotografeerd en beschreven. Alle gegevens worden opgeslagen in een digitale database... die de papieren inventarisatie van zo'n 40 jaar geleden vervangt. Het gaat niet alleen om kunst in katholieke kerken... maar ook in protestantse kerken en in de synagogen in Maastricht. Volgens het bisdom is de inventarisatie nodig om de kunst goed te kunnen beheren. Het weer in de loop van de avond wordt het overal droog. In het weekend meer zon, morgen nog wel kans op een bui. En het wordt zaterdag en zondag 16 tot 20 graden.